waarop de verdachten zouden hebben gezegd dat ze iets in de fik zouden steken. Daar is nu meer over duidelijk, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Inmiddels heeft het Nederlands Forensisch Instituut dat nader onderzocht. En eh, de rechtbank vindt dat daaruit blijkt dat die woorden niet aan eh, Mark V. en eh, Ricky N. kunnen worden toegeschreven. En ook zijn er geen aanwijzingen dat ze handelingen hebben verricht... die tot de brand kunnen hebben geleid. De hoofdverdachte van de brand in Arnhem, een man van 58, blijft wel vastzitten. Het aantal buitenlandse studenten dat in ons land is begonnen aan een bacheloropleiding... is voor het eerst in jaren gedaald. Dat zegt DUO. De laatste tijd zijn er maatregelen genomen om Nederlandse unies minder aantrekkelijk te maken. Zo zit er een maximum op het aantal mensen dat zich kan inschrijven bij bepaalde Engelstalige studies. En dat begint dus te werken, al zijn er nog altijd twee keer meer internationals dan tien jaar geleden. En niet alleen kinderen, ook volwassenen volwassenen moeten kunnen knuffelen met een knuffeldier. Dat vindt Denise. Ze studeert aan de Dutch Design Academy in Eindhoven... en vindt dat er veel te weinig knuffels voor volwassenen zijn. Want het is namelijk onderzocht dat het voor volwassenen heel goed is... om te knuffelen met een knuffeldier. Maar waarom zijn er dan geen knuffels speciaal voor volwassenen ontworpen? Daarom is ze zelf maar aan de slag gegaan. Het resultaat? knuf. Een grote knuffel die, je om, die een arm om je heen slaat. Je kan hem heel fijn zo over je schouder leggen. En hij is ook een beetje verzwaard. En daardoor geeft hij net een beetje zo'n druk wat een heel rustgevend gevoel geeft. De knuffel van Denise is uit te proberen tijdens de Dutch Design Week. En of het bevalt? Het bevalt gewoon ontzettend goed. Dit voldoet gewoon aan een behoefte. Dat je af en toe even iets warms nodig hebt. dan even een knuffeltje nodig hebt. Kijk, daar heb ik mijn man ook wel voor, maar die is er niet altijd. Deze wel. Heb ik nog het weer wisselvallig met buien.